Vijf uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en spreekt dan ook met Israëliërs. In een telefoongesprek met Abbas heeft de minister onderstreept dat de VS met hulp van de Palestijnse autoriteit op korte termijn humanitaire hulp wil geven in de Gazastrook. In het gebied is sinds donderdagnacht een staakt het vuren tussen Israël en Hamas van kracht. Op de eerste dag werd dat bestand voor zover bekend goed nageleefd. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is... heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Jurgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, zegt ze in een fragment dat is uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. De vermoedelijk zwaar gewapende Jurgen Konings wordt al dagen gezocht door de politie en het leger. In een afscheidsbrief zou Konings hebben aangekondigd de wapens op te nemen... tegen virologen en de Belgische overheid. Bij het filmfestival in Rotterdam begin juni mag publiek zijn. Het IFFR doet mee aan testen voor toegang... en mag als proef publiek in de bioscopen toelaten... Bij de vorige editie moesten alle voorstellingen nog online worden bekeken. Het filmfestival viert dit jaar zijn 50ste verjaardag. Amerikanen kunnen binnenkort via dating-apps laten zien dat ze gevaccineerd zijn. Als ze dat doen, krijgen ze ook voordelen. Bijvoorbeeld toegang tot extra functies in de app die normaal geld kosten. De samenwerking met de apps is een idee van president Biden. Hij wil dat in juli 70% van de Amerikanen een prik heeft gehad. Het weer vanmorgen is het op veel plaatsen bewolkt en lange tijd regenachtig. In de middag wat meer zon. In het zuiden houdt het natte weer nog wat langer aan.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 op 106.9 ZFM Ready with the crazy love It ain't strange to us Dancing on dangerous Shine the ball Sophia Iman Beck Crazy vibes so we living it dangerous They could never be caged in a Street me said the road code contagious Shade fire where we blaze damn night I can't see you see me girl And you know say so you're in my visual I give me the most energy if get physical Why you want me, me want you too Make me know how far you want to go dance, grandmother?